Dik met het NOS Journaal. In politieke en financiële kringen is met instemming gereageerd op de benoeming van Klaas Knot tot nieuwe president van de Nederlandse Bank. Knot is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën en hoogleraar geld- en bankwezen in Groningen. Hij heeft al eerder bij de Nederlandse Bank gewerkt en ook werkte hij bij het IMF. Knot volgt Nout Welling op, die vertrekt per 1 juli. In het hbo komen landelijke toetsen voor de kernvakken en alle docenten moeten minimaal een mastergraad hebben. Met deze en andere maatregelen wil staatssecretaris Celstra de kwaliteit van het hbo verbeteren. Eerder kreeg Hogeschool in Holland al een boete voor het ten onrechte verstrekken van diploma's. En dreigde Celstra vier opleidingen van in Holland te sluiten, omdat de kwaliteit daar onder de maat is. Kankerpatiënten krijgen niet in alle Nederlandse ziekenhuizen een even goede behandeling. Dat zei professor Karin El vandaag in haar oratie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De onderzoeker gaf verschillende oorzaken voor de ongelijke behandeling. Zo worden dure geneesmiddelen niet in alle ziekenhuizen voorgeschreven. En verder zijn sommige onderzoeken om kanker vast te stellen erg duur. En daarom volgens professor, Den professor Uil minder populair bij sommige ziekenhuizen. De provincie Flevoland heeft met onmiddellijke ingang een zwemverbod ingesteld bij het Almeerder strand. Dat is gebeurd na de dood van drie honden die in het water bij Almere hadden gezwommen. Bij de autopsie op het lijk van één van de honden is een giftige stof aangetroffen. Voor zover bekend is er in, het in watermonsters geen gif gevonden, maar de provincie neemt het zekere voor het onzekere. De Spanjaard Alberto Contador heeft zijn leidende positie in de Ronde van Italië verstevigd. In de eerste bergrit met de aankomst op de top van Groos-Klockner reed hij zijn voornaamste concurrent op ruim anderhalve minuut. De Venezolaan Rodegano won de etappe. Steven Kruiswijk kwam als dertiende over de finish. Het weer vanavond klaart het op. In het zuidoosten is nog een bui mogelijk. Verder is het droog. Morgen veel zon. Temperaturen van ruim 20 graden. Zondag is het wat frisser. Met kans op een paar buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.